Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Donald Trump beseft dat hij een engeltje op zijn schouder had. Bij een campagnebijeenkomst afgelopen weekend werd hij beschoten... en dat had anders kunnen uitpakken. Hij raakte door een kogel alleen gewond aan zijn oor... maar in gesprek met Amerikaanse media zegt hij dat hij eigenlijk dood had moeten zijn. Ook spreekt hij vol lof over de agenten die hem beschermden... en de geheime dienst die de schutter doodschoot. In de VS gaat het veel over degene die de kogels afvuurde, zegt correspondent Rudy Bauma. Er wordt me heel langzaam eh, wat meer over bekend. Eh, bijvoorbeeld dat hij op school wel veel gepest werd. Dat hebben dan ex-klasgenootjes eh, verteld. Het is natuurlijk heel interessant om, om meer te weten over zijn ja, zijn politieke gezindheid en over zijn achtergrond. Het is niet duidelijk of hij misschien mentale problemen had. Zijn gegevensdragers, zoals zoals telefoon en laptop, die worden nu onderzocht. Ander nieuws bij een brand in een pand van Arriva in Maastricht... zijn vannacht meerdere bussen uitgebrand. De brand brak uit in een gebouw waar de bussen gestald stonden. Er raakte niemand gewond. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. De uitstoot van gevaarlijke stoffen wordt minder gecontroleerd. Dat komt allemaal door een gebrek aan personeel. Dat kan grote gevolgen hebben voor de volksgezondheid, zegt deze deskundige. Als er veel kwik wordt geloosd ja, en lood, ja, dat willen we echt niet in ons drinkwater hebben. Dat is heel slecht voor je brein arsenisch is kankerverwekkend. Eh, PFAS heeft allerlei andere effecten op het immuunsysteem... of het kan ook kankerverwekkend zijn. Sommige diensten overwegen om de lonen omhoog te gooien... zodat er hopelijk meer mensen willen werken. Treinconductrice Priscilla heeft er een indrukwekkende reis op zitten. Ze maakte een tocht van 521 kilometer langs alle grote treinstations in ons land. Dat deed ze niet per trein, maar wandelend. De actie was bedoeld om aandacht te vragen voor agressie tegen OV-personeel. Het eindpunt was Den Haag daar werd Priscilla gistermiddag opgewacht door collega's, vrienden en familie... horen we bij Hart van Nederland. Overdovend applaus! voel je je? Ja, supergoed. Om al die mensen. Het is super emotioneel. Want voor hun doe ik het allemaal. Die 521 kilometer was geen willekeurig gekozen afstand. Eh, vorig jaar waren er zo'n 1040 meldingen van agressie tegen NS-personeel. Voor elke melding liep Priscilla een halve kilometer. En weer nog een prima dag met vanmiddag wat dunne wolkjes, maar vooral veel zon. Overdag blijft het droog. Later vanavond is er wel kans op regen en onweer. Het wordt 22 tot 28 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in Noord-Holland. Om te beginnen de A1 namens voort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord staat 4 kilometer met een klein kwartier op onthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. Linkerrijstok is dicht. De A2 Utrecht richting Amsterdam tussen Breukelen en Knoopend Holendrecht 8 kilometer langzaam rijden en stilstaan.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 We'll will gather spreading love and unity so can be But then the says do Drugs, gentlemen, when your love. Het ritme, ritme. van ZFM. Come back and set me free now from infinity. Love is a mystery. Distance is killing me.